Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kandidaat Donald Trump is opgestapt. Roger Stone zegt dat hij genoeg heeft van de controversiële uitspraken van de Republikein. Trump zegt dat hij Stone zelf heeft ontslagen. De breuk ontstond nadat Trump had gesuggereerd dat een kritische interviewster van Fox News ongesteld was. Omdat er volgens hem bloed uit haar ogen kwam en bloed van weet ik veel waar. De opmerking viel ook niet goed bij de Republikeinse Partij. Trump is niet meer welkom op een bijeenkomst van conservatieve kopstukken... waarbij wel onder andere zijn rivalen Jeb Bush en Mike Huckabee zijn. Op Sint Maarten is een politieagent overleden die door criminelen was neergeschoten. De agent achtervolgde woensdag twee verdachten die een juwelier zouden hebben overvallen. Hij werd door het hoofd geschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt. Het incident brengt op Sint Maarten veel reacties teweeg. Uit solidariteit gingen alle juweliers een dag dicht. En ook was er een stille tocht met honderden deelnemers, onder wie veel agenten. De regering van het eiland belooft de criminaliteit harder aan te pakken en agenten beter te beschermen. In Oeganda zijn gisteren tientallen homoseksuelen de straat opgegaan voor een gay pride. Een jaar nadat het constitutionele hof in het land een anti-homo-wet ongeldig had verklaard. De manifestatie verliep zonder problemen. Anderhalf jaar geleden ondertekende president Museveni een wet waardoor homoseksuelen jarenlange celstraffen konden krijgen. Het Hof zette daar een streep door. In de stad Entebbe gingen gisteren ruim 100 mensen met regenboogvlaggen de straat op. Omdat homoseksualiteit een groot taboe is in Oeganda, werd de locatie tot het laatste moment geheim gehouden. Het weer, Opklaringen, droog, weinig wind en kans op een mistbank.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 Crowd up in the center, they watch me dividend. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we come in with the swing. Just following the pattern. when we coming with this swing.